is door Almegens met het NOS-journaal. De Griekse EU wijst alle kritiek op zijn plan om een referendum te houden over de EU-steun van de hand. Dat staat in een verklaring die rond middernacht is uitgegeven door zijn kantoor in Athene. Papandreou blijft erbij dat hij een raadpleging wil houden onder de Griekse bevolking. Overal in Europa hebben politici verbijsterd gereageerd op zijn aankondiging. De Griekse regering is nog altijd in crisisberaad bijeen. Mocht Griekenland een referendum houden, dan kan dat de hulp aan het land in gevaar brengen, zei minister De Jager. Het zou volgens hem een probleem zijn bij de uitbetaling van de volgende tranche noodhulp van 8 miljard euro. De jager kan zich voorstellen dat het gezien de onzekerheid voor het IMF lastig wordt om het groene licht te geven voor betaling van die volgende termijn. De Tweede Kamer debatteerde afgelopen avond ook over het Europese noodpakket zelf meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wil dat de plannen verder uitgewerkt worden. Pas daarna willen ze akkoord gaan. Israël gaat versneld 2000 huizen bouwen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Een reactie op het Palestijnse lidmaatschap van UNESCO, de cultuurorganisatie van de VN. Israël is daar fel op tegen. Het denkt dat de Palestijnen nu gaan proberen lid te worden van de Verenigde Naties. De aanklager betaald voetbal heeft de strafwijs tegen PSV Strootman verhoogd. De middenvelder kreeg zaterdag tegen Twente een rode kaart voor gemeen spel. Eerst wilde de aanklager hem voor één wedstrijd schorsen, maar Strootman legde zich daar niet bij neer en liet de zaak voor de tuchtcommissie komen. Tijdens die zitting verhoogde de aanklager de eis naar twee wedstrijden. Komende dag doet de tuchtcommissie uitspraak. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg en vanuit het zuidwesten klaart het wat op. In de ochtend is het bewolkt en mistig, maar geleidelijk breekt de zon door. 14 graden wordt het in het noorden, 17 graden in het zuiden.